En daaruit blijkt dat bouwbedrijven en de Britse overheid gefaald hebben. En ook de brandweer heeft een gigantisch veel fouten gemaakt, vertelt correspondent Arjen van der Horst. De brandweer was in de veronderstelling dat door de structuur van het gebouw... het vuur nooit zo snel kon verspreiden. Dus aanvankelijk adviseerde de brandweer daarom de bewoners... die boven de verdieping woonden waar de brand was begonnen... om in hun appartementen te blijven. En dan zou de brandweer ze komen redden. Nou, dat bleek dodelijk advies, want de brand verspreidde zich wel heel snel. Zo snel dat de bewoners door zware rookontwikkeling om het leven kwamen. De politie doet nog onderzoek naar de brand. Ze hebben bijna 20 bedrijven en tientallen mensen als verdachten in beeld. Schiphol hoeft van het kabinet minder te krimpen dan eerder werd gedacht. Dat heeft minister Matlener van Infrastructuur besloten. Eerst moest het maximum aantal vluchten nog terug naar 460.000 per jaar. Nu worden dat waarschijnlijk 475 tot 485.000 vluchten. De minister gaat de Europese Commissie nog om advies vragen over de plannen. Een man uit Eindhoven krijgt 120 uur taakstraf voor de ontvoering van een jongen van zes. Het jongetje uit Zomeren fietste op straat toen een bus stopte. De man zou zijn uitgestapt en tegen het kind hebben gezegd dat hij moest instappen. Na een rit van ongeveer 10 minuten liet hij de jongen weer gaan. Een medailleregen voor Nederland op de Paralympische Spelen vandaag. Demi Harkens en haar paard Doula pakten net goud bij de dressuur dat is natuurlijk een droom die uitkomt. En het is spannend tot het laatste moment geweest. Maar ehm, ja, ik wist wel dat ik gewoon een hele goede proef neer heb gezet. En daar ben ik wel heel blij mee ehm, ja, met, met, met Dola Dat ze mij zo eh, door de proef ook heen heeft geholpen samen. En dat we dit samen zo hebben kunnen neerzetten. Dat is gewoon echt eh, heel mooi, ja. En Sanne Voets haalde zilver. Kort daarvoor pakte Tristan Bangma zijn tweede gouden medaille op de Spelen bij het wielrennen. En eerder vandaag won Marieke van Soest bij het wielrennen ook al goud op de tijdrit. En Chantal Hane won zilver bij het handbiken. Ja, dan nog het weer. Vanavond droog en bewolkt. Het is 19 tot 23 graden. Morgen wordt het zonnig in het noordoosten en grijs met kans op een bui in het zuiden. Het is dan 25 tot 28 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. In de regio Noord-Holland staan files op de A4. Daarna richting Amsterdam. Voor knooppunt meer is de vertraging 5 minuten. A5 Amsterdam richting Hoofddorp.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 What's my mentality? We gotta go. van het NOS-journaal. Het OM eist 10 weken cel en een gebiedsverbod tegen de man die onder meer het monument voor de gedode Nicky Verstappen zou hebben beklad. De man uit Heerlen heeft bekend. Minister Faber stopt op 1 januari met het financieren van de opvang van uitgeprocedeerde asielzoekers. In vijf gemeenten is nu nog een zogenoemde bedbad broodopvang om te voorkomen dat ze op straat gaan zwerven. De Britse premier Starmer heeft excuses aangeboden aan de slachtoffers van de brand in de Grenfell Tower in Londen, die 72 mensen het leven kostte.